het Het kabinet hoeft de wet die het associatieverdrag met Oekraïne goedkeurt niet in te trekken. De oppositie had een motie ingediend om de wet van tafel te halen... gezien de uitslag van het raadgevend referendum. 71 Kamerleden stemden voor intrekking en 75 tegen. Premier Rutte zei eerder dat hij goed moet nadenken over de stappen... die het kabinet de komende tijd gaat zetten. Hij neemt de tijd en dat betekent dat Rutte waarschijnlijk pas na het Britse referendum over een brexit, eind juni, met zijn Europese collega's over Oekraïne gaat onderhandelen. Minister Bussemaker gaat ervan uit dat de terugloop van eerstejaarsstudenten dit studiejaar van tijdelijke aard is. Dit jaar schreven zich ongeveer 7% minder studenten in voor het hoger onderwijs. Volgens de ChristenUnie zijn het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het studievoorschot daar de oorzaak van. De partij zegt dat vooral jongeren uit kwetsbare milieus nu minder snel aan een studie beginnen. Maar volgens bussenmakers spelen er veel meer factoren een rol. Zo heeft een aantal hbo-opleidingen de toelatingseisen verhoogd. Ook volgend jaar zal er niet meer dan 27 miljard kuub gas worden gewonnen in Groningen. Minister Kamp schrijft aan de Tweede Kamer dat het niet aannemelijk is dat de gasproductie hoger wordt dan afgelopen jaar. Hij reageert op het winningsplan van de NAM. Die vindt dat de bovengrens omhoog kan. Gisteren lieten de regeringspartijen, PvdA en VVD al weten... niets te voelen voor een productieverhoging. De Oekraïense president Poroshenko zegt dat hij het bijna eens is met zijn Russische collega Poetin over de vrijlating van de piloten Nadja Navchenko, die vastzit in Rusland. Hij zinspeelde op een ruil met de twee Russische militairen die gisteren in Oekraïne werden veroordeeld voor terrorisme. Savchenko is in Rusland veroordeeld tot 22 jaar. Ze wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de dood van twee Russische journalisten in het oosten van Oekraïne. Critici spraken van een showproces. Het weer geregeld zon, landinwaarts stapelwolken, het blijft droog, het is 11 tot 14 graden. Ook morgen vrij zondag. En donderdag loopt de temperatuur op tot 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het een stuk kouder. Dit was verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt iets drukker. Vooral rond Utrecht en Rotterdam staan meer files. Deze files geven de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Muidenberg 7 kilometer. De A2 Utrecht en Bos bij knooppunt Del 10 de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Dorp na een ongeluk 11 kilometer. En richting Rotterdam eh, tussen knap het en het rink van de Aquaduct nog 8. Vervolgens eh, bij Hoogmade nog eens 8 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar, daar is het wat drukker vanwege de afgesloten Velsertunnel. Voor knooppunt Velsen 12 kilometer. De A12 Utrecht-Arnhem bij de afrit Oosterbeek 11. En de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 7. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 11 kilometer. A20 Rotterdam-Gouda bij Moordrecht 8. A27 Utrecht-Breda bij Noorderloos 9 kilometer.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 unbelievable. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Imagine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 op internet. www.zfmzandvoort.nl Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I a thousand miles just to slip this skin. The night is falling, I'm blind awake. I can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 just the way it is. Some things will never change. That's just the way just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe? to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed.